uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tientallen boeren van de actiegroep Volgas in Overijssel... hebben gisteravond bij het huis van minister Van der Wal... voor natuur en stikstof geprotesteerd... tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaven de minister een zelfgemaakte ontslagbrief. Even dreigde de actie te ontsporen toen een boer de minister dreigde tegen te houden. Maar volgens de politie was de sfeer verder gemoedelijk. Ook probeerde een groepje boeren minister Staghouwer van Landbouw te belagen. Ze blokkeerden een boerderij in de buurt van Woerden waar hij op bezoek was. Maar de minister was net vertrokken. De Braziliaanse politie denkt menselijke resten gevonden te hebben... in het gebied waar een Britse journalist en een Braziliaanse onderzoeker zijn verdwenen. Ook zijn er bloedsporen aangetroffen op een boot. Afgelopen zondag zijn de journalist Tom Phillips... die onder andere schrijft voor de New York Times... en zijn Braziliaanse reisgezel... voor het laatst gezien dicht bij de grens met Peru en Colombia. Ze deden onderzoek naar illegale mijnbouw, houtkap en visserij. Een lokale visser is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij hun verdwijning. Er is geen verband tussen bepaalde coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. Dat concludeert het Europees Medicijnagentschap EMA na onderzoek. Er waren verschillende meldingen van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of met Pfizer-BioNTech. Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum LAREP kreeg ruim 24.000 meldingen van stoornissen na vaccinaties. Ook vandaag, zaterdag, rijden er minder treinen vanwege personeelstekorten bij de Nederlandse spoorwegen. Daardoor zijn er minder intercities op de trajecten Rotterdam-Utrecht, Alkmaar-Maastricht en Schiphol-Nijmegen. Ook rijden er minder sprinters. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft de NS te weinig conducteurs, machinisten en ander personeel.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 Que no te daña tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo, cojo <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, Yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste, un teteo se le pasa. Allá va con su dice prendelo up. Ey, ey, ey, ey, ey.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 Шлях би тебе трафив, ти все молода, а мама на піку, якщо не ціню опіку, на піку, слава мені в тупіку attent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. baby, I'm just a hat. I didn't know.